gezicht, als dit gaat mee. En ook al blijf je hier, dan kan je ze weer scoren op tv. Met Erwin van den Berger bij, dan scoren we meteen. Jan Keulemans is weer op dreef, zo is er toch maar één. Van Moer is overal te zien, dat is toch pure glas. En Van der Rijken zaait paniek met zijn lange pas. En Meeuws ruimt dus hop op, of Milkan met de kop. En al de rest is werk voor Jean-Marie. naar Spanje. En als je vraagt wat gaan we doen, we zullen vechten voor elk kansje, misschien wel wereldkampioen. De vader van de hele ploeg is bondstrainer Gitijs. Hij kent het voetbal door en door, hem maakt je niks meer wijs. Hij motiveert zijn mannen, houdt ze rustig in de hand zo spelen ze nog beter in nationaal verband. De stijl van de Koek, verkouderen stadloek En Gerrit jaagt zijn mannen weer naar voor. De rode duivel. Hallelujah.